Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het Rode Kruis mag naar Jemen. De hulporganisatie heeft toestemming gekregen om hulpgoederen af te leveren. Om het land in te komen is een week onderhandeld met de Saoedische coalitie. Het Rode Kruis wil twee vliegtuigen sturen, maar het is nog onzeker of dat lukt... want er moet nog een maatschappij worden gevonden die de vluchten wil uitvoeren. Elf dagen geleden begon de Saoedische luchtmacht met bombardementen op Jemen... om de opmars van Houthi-rebellen te stuiten. In het centrum van Middelburg is op straat afgelopen avond een dode man gevonden. Het is niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen. De politie heeft de buurt afgezet en forensisch medewerkers zijn bezig met een onderzoek naar de toedracht. In Spanje is een tweede grotonderzoeker die in Marokko gewond was geraakt aan zijn verwondingen bezweken. Gisteren werden drie Spanjaarden gevonden in het zuiden van Marokko na een zoektocht van drie dagen. De onderzoekers hadden woensdag een val gemaakt in een kloof in het Atlasgebergte. Een van de drie overleed gisteren al. In de extra beveiligde gevangenis in Vught is een gevangene gewond geraakt bij een brand in een cel. Volgens de politie had het slachtoffer de brand zelf aangestoken. Hij heeft rook ingeademd en ligt in het ziekenhuis. Het personeel kon de brand blussen. Vorige week was er ook een brandje in de extra beveiligde gevangenis in Vught. Dat was waarschijnlijk ook aangestoken. Het treinverkeer tussen Den Bosch en Os heeft vanavond stilgelegen... doordat een intercity tegen boomstammen was aangereden. Hoe die boomstammen op het spoor belanden is nog niet bekend. De politie heeft het spoor na een paar uur na de aanrijding weer vrijgegeven.